Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er vertrekken bijna 12.000 Amerikaanse militairen uit Duitsland. 6400 gaan terug naar de VS. De rest gaat naar andere plekken in Europa, onder meer naar NAVO-landen rond de Zwarte Zee. Daar blijven er ongeveer 25.000. President Trump zei eerder al dat hij de militairen ging terugtrekken... omdat de Duitsers te weinig meebetalen aan de NAVO. Russische ambtenaren ontkennen dat Rusland nepnieuws over het coronavirus verspreidt. Gisteren beschuldigden twee anonieme Amerikaanse functionarissen Rusland daarvan. Volgens Rusland is dat een complottheorie. Volgens de Verenigde Staten verspreiden Russische inlichtingendiensten foute informatie in Amerika en in het Westen via Engelstalige websites. Zo zou Rusland de crisis optimaal willen benutten. Op de websites wordt onder meer beweerd dat het coronavirus een biologisch wapen is. In Wit-Rusland zijn 33 Russen opgepakt die als huurling het land zouden zijn binnengekomen. Ze zouden bij een groep van 200 buitenlanders horen die werken voor een private Russische onderneming die militaire diensten levert in de hele wereld. Het is onrustig in Wit-Rusland in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 9 augustus. President Lukashenko gaat die naar verwachting weer winnen. Hij reageert al 25 jaar met harde hand en heeft ruim 1100 oppositieaanhangers laten opsluiten. En vliegtuigbouwer Airbus gaat een ruimtesonde bouwen die stenen van het oppervlak van Mars naar de aarde moet brengen. De eerste stenen moeten over ruim 10 jaar zijn opgehaald, dat zegt de topman van Airbus. Om de heen- en de terugvlucht van samen 100 miljoen kilometer te maken worden enorme zonnepanelen aan de sonde bevestigd. Die zijn bijna 40 meter breed. Het Airbus-toestel hoort bij een gezamenlijke missie van de Europese en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties ESA en NASA. Het miljardenproject begint morgen morgen met de lancering van de Amerikaanse Mars rover Perseverance. Het weer op de meeste plaatsen droog. De wind neemt af.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 Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van Ik wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Yeah. it's all forever. I just hope you enjoy our company. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. All this time, all this time keeps fading.